Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De boer-burgerbeweging heeft waarschijnlijk een nog grotere winst te pakken dan ze al dachten. Volgens ANP mag de partij in de Eerste Kamer straks 16 zetels vullen en misschien zelfs 17. En dus is het feest op het kantoor van BBB. De zoon van partijleider Caroline van der Plas zorgt voor het eten. Het wordt een beetje bij, na een stapavond eh, voor wat mij betreft. ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen redelijk een eh, kater hebben eh, na zo'n avond als gisteren. En dan denk ik van, ja, nou, dan maak ik voor iedereen eh, een lekkere uitsmijter. Ook in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant is de boerburgerbeweging de grootste geworden. In totaal heeft de partij nu in 10 provincies gewonnen. De politie heeft de man uit Utrecht opgepakt... die iets te maken zou hebben met de val van een beestjumper. Gisteravond raakte een man in Zeevolde in Flevoland zwaar gewond... nadat hij van een windmolen sprong. Doordat zijn parachute niet openging... viel de man van een hoogte van zo'n 75 meter naar beneden. Waar de Utrechter van wordt verdacht is nog onduidelijk. Een heleboel studenten hebben dit collegejaar hun studie stopgezet. Ongeveer 19.000 studenten deden dat. Deel dat waarschijnlijk om langer gebruik te kunnen maken van de basisbeurs. Die gaat in september weer in. Ook Nicky en Itz zetten hun eh, studiefinanciering tijdelijk stop. Ik weet zeker dat ik nog wel drie jaar aan het studeren ben. Dus dat betekent elke maand dat ik nu niet leen ik straks weer een maandje extra basisbeurs kan ontvangen. Ik heb mijn, reisvoorziening en de lening stopgezet. En daardoor heb ik eh, in plaats van een jaar langer studiefinanciering... heb ik een jaar en zeven, acht maanden langer. Dus dat maakt zeker een eh, groot verschil. Krijg nog het weer. Droog met in het zuiden en midden wat zon. Komende nacht valt er in het noordwesten wat regen en koelt het af naar graad of 6. Morgen eerst vrij zonnig, later wat regen en 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Ook 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-de Baarsjes... en Amsterdam-Buitenveldert, 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging is er op de N202 van Amsterdam naar Eemuiden...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 Uh. Cause this life is one big symphony This night is one for you and me I'm skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low.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 De BBB is ook in Zuid-Holland de grootste partij geworden. De partij heeft daar 13,7 van de stemmen gehaald. Tweede wordt de VVD in Zuid-Holland. China en Oekraïne hebben een zeldzaam telefoongesprek met elkaar gevoerd. China zei Oekraïne te hebben gewaarschuwd dat het conflict met Rusland mogelijk nog verder uit de hand kan lopen. Oekraïne zei na afloop dat het het belang van het behoud van de grenzen van Oekraïne had onderstreept. En de baby die begin deze maand dood in de lek bij Lekkerkerk werd gevonden... is vandaag in besloten kring begraven. Onder andere de voorbijganger die het lichaampje vond en de burgemeester waren erbij. De ouders van het meisje zijn nog spoorloos. Het weer wisselend bewolkt, vrijwel overal droog. Het gaat af afkoelen naar een graad of 6. Morgen eerst zonnig, smiddags kans op regen, maximaal 17 graden. a full Crazy Thinking about the way Where I ended up show up, don't come out.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 My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride And in the morning I screamed, hey, look, I made it When I was young, I tried to build a paper plane But my head told me no But I knew I was special Cause we made it, yeah, cause we made it, yeah, and we made it, oh, we made it, cause we made it.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 Wärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deine Laune. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir setz mein Herz auf dich. Will jeden Moment genießen. Dauer hier wirklich. Bei dir ist gut am Leben.